Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Unilever neemt de Russische cosmetica-producent Kalina over. Met de overname is zo'n 390 miljoen euro gemoeid. Kalina is in Rusland de grootste producent in persoonlijke verzorging. Bij het bedrijf werken 1900 mensen. Unilever krijgt in eerste instantie 82% van de aandelen. Later hoopt het bedrijf ook de rest van de aandelen in handen te krijgen. Gemeenten hoeven geen ambtenaren te ontslaan die weigeren homohuwelijken te sluiten. Volgens Haagse ingewijden praat het kabinet vandaag over een brief van die strekking. In de brief wordt benadrukt dat in elke gemeente homo's moeten kunnen trouwen. Het kabinet wil zich verder niet bemoeien met de kwestie. Als een gemeente een ambtenaar ontslaat omdat hij geen homo's wil trouwen, is het uiteindelijk aan de rechter om daarover een oordeel te geven. Het kabinet bemoeit zich ook niet met sollicitaties. Als een gemeente iemand niet aanneemt omdat hij weigert homo's te trouwen, heeft het kabinet daar geen oordeel over. De brief is een reactie op een eerdere uitspraak van de commissie Gelijke Behandeling over het homohuwelijk. In Tel Aviv heeft een man vannacht het monument voor de vermoorde Israëlische premier Yitzhak Rabin besmeurd. De politie heeft een man van 27 opgepakt. Hij gooide witte verf over het monument en spoot er een oproep op om de moordenaar van Rabin vrij te laten. Het monument van Rabin staat op de plek waar hij in 1995 werd doodgeschoten door de streng Joodse activist Amir. De man die vorige week dood werd gevonden in de kofferbak van een uitgebrande auto in Oorschot blijkt een bodykaart en handlanger van Willem Holleder te zijn. Volgens de politie zit Sinal Toena. De Amsterdammer is in het verleden veroordeeld voor onder meer moord, afpersing en wapenbezit.